Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Syrië geldt vanaf voor vier dagen. Het Syrische leger heeft gezegd dat er in verband met het islamitische offerfeest een staakt het vuren geldt. Maar aanvallen van rebellen zullen wel worden beantwoord. Gisteravond waren er nog berichten over artillerieaanvallen in Damascus. Vanuit de heuvels bij de Syrische hoofdstad zouden granaten zijn afgeschoten... op een wijk waar vooral vluchtelingen wonen die afkomstig zijn uit de golanhoogvlakte. hoogvlakte Of er doden of gewonden zijn gevallen is niet bekend. VN-gezant Brahimi had er bij de Syrische partij op aangedrongen om een gevechtspauze in te lassen. Syrische oppositiegroepen, waaronder het Vrije Syrische leger, zouden ermee in hebben gestemd. In Guatemala hebben archeologen een van de oudste Maya-graven ontdekt. Het graf in het westen van Guatemala dateert uit 700 tot 400 jaar voor Christus... enkele honderden jaren voordat de Maya-cultuur zijn hoogtepunt bereikte zou gaan om een graf van een koning die belangrijke elementen van de Maya-cultuur heeft geïntroduceerd. Hij zou onder meer het bouwen van piramides en het maken van beeldhouwwerken hebben geïntroduceerd. In het graf lagen geen stoffelijke resten meer, maar er werden wel verschillende kostbare voorwerpen gevonden, onder meer juwelen van jade. De Rolling Stones hebben in Parijs vanavond een onaangekondigd concert gegeven. De band, waarvan de leden allemaal rond de 70 zijn, speelde een uur voor een klein publiek. Volgens Twitterberichten verwonderde het zanger Mick Jagger dat nog niemand een stoel nodig had. Het concert was een verrassing voor de Parijzenaren. En de prijs van de kaartjes ook. Toeschouwers konden naar binnen voor 15 euro. Bij de concerten van de Stones in Londen volgende maand kosten de kaartjes honderden euro's. Het weer vannacht het, vanuit het noorden opklaringen. Overdag of afwisselend zon en wolken. Langs de kust kans op buien.